Dat vindt minister Ter Horst. In Nova zei ze dat agenten zich niet steeds moeten hoeven verantwoorden nadat ze bijvoorbeeld een klap hebben uitgedeeld. De politie moet dan juist worden gesteund, zei ze. Volgens Ter Horst is het onacceptabel dat het gezag van de politie niet altijd wordt erkend. Bij een brand in het Limburgse Stijn is een winkelcentrum in vlammen opgegaan. Een naastgelegen seniorenflat van elf verdiepingen is ontruimd. De bewoners zijn elders opgevangen. Niemand raakte gewond. Zes ontruimde woningen aan de achterkant van het gebouw staan ook in brand. Volgens de brandweer bedraagt de schade enkele tientallen miljoenen euro's. De VN-rapporteur voor marteling, Novak, is Zimbabwe uitgezet. Hij is onderweg naar Johannesburg. Novak was uitgenodigd door premier Tsangirai en zou onderzoek doen naar mensenrechten schendingen door aanhangers van president Mugabe. Op het laatste moment werd de uitnodiging ingetrokken, volgens Novak door regeringsfunctionarissen over wie Tsangirai niets te zeggen heeft. Astronomen hebben via de sterrenwacht van Hawaii licht waargenomen dat meer dan 13 miljard jaar onderweg is geweest naar de aarde. Het licht kwam van een exploderende ster. Van verder weg is nooit iets waargenomen, zeggen de ontdekkers. De waarneming is van belang voor het onderzoek naar de tijd tussen de Big Bang en het ontstaan van de eerste sterrenstelsels. De zonneauto van de TU Delft is tweede geworden in de World Solar Challenge in Australië. De afgelopen vier jaar eindigden de studenten steeds als eerste. Dat het nu een plaats lager is geworden, wijten de student aan een ongeluk vlak voor de wedstrijd. Daardoor leverden de zonnecellen niet het maximale vermogen. In het KNVB-bekertoernooi heeft landskampioen AZ met moeite de amateurs van Spakenburg verslagen. Na 90 minuten stond het 2-2 en pas in de verlenging werd het 5-2. FC Groningen versloeg Vitesse met 5-1. Ook de eredivisieclubs NEC, Heerenveen, Twente en PSV plaatsten zich voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Dan het weer, wolkenvelden en eerst nog plaatselijk mist.